Jobboot met het NOS Journaal. Tweederde van de mensen die afhankelijk genoeg of gezond eten. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt... dat de inhoud van de voedselpakketten vaak onvoldoende gezond en gevarieerd is. De onderzoekster verwijt de levensmiddelensector dat veel eten wordt weggegooid... terwijl de voedselbanken het goed kunnen gebruiken. Ook heeft ze kritiek op land- en tuinbouwbedrijven... die volgens haar te weinig vitaminerijk eten beschikbaar stellen... terwijl ze dat makkelijk kunnen missen. De Verenigde Staten hebben Chinese militairen aangeklaagd voor cyberspionage. Dat meldt de Washington Post. De militairen zouden bedrijfsgeheimen hebben gestolen. Om welke Amerikaanse bedrijven het gaat is nog niet bekend. Wel worden bedrijven in de VS al een tijd gewaarschuwd voor het doen van zaken met Chinese telecomgiganten. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten een ander land formeel beschuldigt van economische spionage. Enkele dagen voor de mijnramp in Turkije waren al hoge doseringen giftige gassen gemeten in de mijn. Maar het mijnbouwbedrijf ondernam geen actie, dat meldde Turkse media. Politie en justitie hebben tijdens het onderzoek naar de ramp data gevonden waaruit blijkt dat sensors in de mijn zeker twee dagen voor de ramp veel giftige gassen detecteerden. In de logboeken zijn deze doseringen echter niet terug te vinden. Dat melden de Turkse kranten. Ook zijn er geen maatregelen genomen. Bij de ontploffing in de mijn vorige week dinsdag kwamen 301 mijnwerkers om het leven. Louis van Gaal wordt de nieuwe trainer van Manchester United. Zodra de huidige bondscoach van Oranje klaar is op het WK in Brazilië, gaat hij in Manchester aan de slag. De 62-jarige van Gaal begon als hoofdtrainer bij Ajax. Met die club won hij in 1995 de Champions League. Daarna werkte hij bij Barcelona, het Nederlands elftal, opnieuw bij Ajax, AZ en Bayern München. Met zowel Ajax, Barcelona, AZ als Bayern werd hij landskampioen. Het weer zonnig en warm. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. Morgen opnieuw flink zonnig. En dan kan het, eh, vijf, nee, kan het 28 graden worden. Later op de dag volgt dan vanuit het zuidwesten bewolking... met kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vooral files rond Amsterdam en Rotterdam... maar het valt nog mee met de drukte... Op de A5 de Westrandweg richting Haarlem voor de aansluiting met de A10 3 kilometer. Aansluitend op de A10 voor de Koentunnel nog eens 3 richting Zaanstad. Dat is het, eh, de erfenis van een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Ook drukte aan de noordkant van de Koentunnel op de A10 tussen de afrit Volendam en het Koenplein 2 kilometer richting Den Haag. En op de A20 de ring van Rotterdam naar Gouda staat voor het Terbrechtseplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.